10 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Britse olietanker die ruim twee maanden geleden aan de ketting werd gelegd door Iran is vertrokken. De Stena Impero vaart nu naar internationale wateren, meldt de Zweedse eigenaar. Het schip werd op 19 juli geënterd door Iraanse troepen in de straat van Hormuz. Kort daarvoor hadden Britse mariniers een Iraanse supertanker bij Gibraltar in beslag genomen. In Nieuw-Zeeland is de aftrap gegeven voor de wereldwijde klimaatstakingen van scholieren. Tienduizenden jongeren zijn in het hele land de straat op gegaan. Ze willen dat wereldleiders haast maken met de aanpak van het klimaatprobleem. Later vandaag wordt ook op andere plekken in de wereld gestaakt. In Nederland gaan scholieren eind van de ochtend de straat op. Pensioenfonds ABP werkt met andere pensioenfondsen aan een plan om verlaging van de pensioenuitkeringen te voorkomen. Dat zegt voorzitter Wortman. Zij wil dat pensioenfondsen een deel van de toekomstige rendementen van beleggingen in hun berekeningen mogen meenemen. Korting op de pensioenen zou dan niet meer nodig zijn. Een Afghaanse asielzoeker die 13 jaar als tolk voor het Amerikaanse leger heeft gewerkt... dreigt door Nederland te worden uitgezet naar Afghanistan. Vluchtelingenwerk wil dat de man hier mag blijven... omdat hij groot gevaar zou lopen in Afghanistan. De Taliban en IS hebben het gemunt op vertalers, zegt Vluchtelingenwerk. De IND stelt dat er niet genoeg bewijs is dat die gevaar loopt. De Tweede Kamer heeft eerder al aandacht gevraagd voor het lot van Afghanen... die als tolk voor de internationale troepen hebben gewerkt. Het weer. In de kustgebieden en het noorden wat buien. In de loop van de dag ook kans op onweer.